Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een aantal veiligheidsregio's is bezorgd over het afschaffen van het luchtalarm bij calamiteiten. Demissionair minister Jesselgus zei gisteren dat de sirenes worden vervangen door een NL-alert, een waarschuwingsbericht op de telefoon. De directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vindt dat onverantwoord, omdat uit onderzoek blijkt dat zo'n 8% van de bewoners geen NL-alert ontvangt. Bovendien blijkt het bericht niet door iedereen te worden begrepen. In de regio met daarin de Rotterdamse haven gaat het dan om 100.000 mensen die geen waarschuwing krijgen. Minister Jesselkes zegt dat in dat soort regio's mogelijk een extra waarschuwingssysteem blijft bestaan. Israël heeft ingestemd met een plan voor een staakt het vuur in de Gazastrook. Dat zegt een Amerikaanse functionaris die bij de onderhandelingen betrokken is. Volgens hem is het nu aan Hamas om akkoord te gaan. Er zou onder meer worden gesproken over de vrijlating van gijzelaars... zonder wie vrouwen, ouderen en kinderen. Het staakt het vuren zou zes weken moeten duren en ingaan voor de Ramadan. De islamitische vaste maand begint rond 10 maart. Morgen wordt er in Egypte verder gepraat. De VS heeft voor het eerst een dropping met hulpgoederen uitgevoerd boven Gaza. In totaal werden zo'n 38.000 maaltijden neergelaten. De actie was gisteren aangekondigd door president Biden. Hij zei dat er onvoldoende noodhulp in Gaza aankomt en dat er levens op het spel staan. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar acht. Bergers vonden onder de puinhopen het lichaam van een bewoner. Bij de aanval werd een appartementencomplex geraakt. Het gebouw is grotendeels verwoest. Onder de slachtoffers zijn ook nog een kind van drie en een moeder met haar baby. Verder is er een onbekend aantal gewonden en er worden nog mensen vermist. Het weer in het zuidwesten regen. Vooral in Zeeland kan er plaatselijk veel vallen. Op andere plaatsen veel droger. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen in het midden, noorden en oosten zonnig bij een graad of 15. Maar in het westen en zuidwesten grijs en regenachtig bij zo'n 9 graden.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 met alleen maar lekkere muziek. Onderweg zometeen Bob Marley en de Wailers. Dan zou je denken van, dat is toch oud? Nee, ze hebben een nieuw plaatje. Nou ja, nieuw. Een nieuwe remix hebben ze gemaakt. De jamming eh, gemaakt door Fisher. Die extended rework. Maar eerst hoor je hier eh, Injected. Een, eh, een, een, beetje onbekende DJ. Maar voor de lol remix hij platen. En hij heeft Fatalist Insomnia gemaakt. Een remix voor 2024. En ik vind hem lekker. Beetje jeugdsentiment.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 Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. oude gouden klassieker volgens mij, benen van Beste Forte. Dat was eh, de Coney Island Rhythm Band en Jerkboy met Dancing Down the Path. CFM antwoord? The Nightwalk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Maan, die eh, werkt aan nieuwe muziek en slaat de komende festivalzomer slaat ze over. De zangeres laat weten dat ze zich op nieuwe muziek gaat focussen. Festivalshows in de zomer sla ik daarom over. Na het lied eh, Stiekem, dat de 27-jarige Maan in 2022 uitbracht met Goldpad was het even stil rondom de zangeres. Hebben jullie me gemist? Schrijft de zangeres op Instagram, waar ze deze week al haar foto's verwijderen. Afgelopen tijd de vrijheid genomen om te zoeken en vinden wat ik wil gaan maken. Mezelf herontdekken en af en toe eh, tasten waar acht jaar muziek me heeft gebracht. Ze heeft hij die tijd gevonden wat ze zocht voor volgend maand. Een nieuw area, nieuwe muziek. En eh, komend jaar ga ik hier aan werken en dan ga ik geen festivalshow spelen deze zomer. Zien jullie daarna weer gewoon stay tuned. Eh. dus eh, ja, we zijn benieuwd wat, eh, wat het gaat worden. Dus ze is druk bezig met muziek. Dus dit jaar ga je er waarschijnlijk... Maar ja, dat zegt niks, hè. Voor het weet staat ze toch weer op het podium. En een jury heeft afgelopen dinsdag twee man geschuldigd bevonden. Niet beschuldigd, maar schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse DJ Jam Master Jay. Die was lid van de bekende rapformatie Run DMC. Die in 2002, eh, meen ik, eh, doodgeschoten werd in eh, natuurlijk New York. Het gaat om de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay. Wie zijn echte naam Jason Michel was. De jury acht bewezen dat ze toen de 37-jarige DJ op 30 oktober 2002 neerschoten. In die opnamestudio in de wijk Queens. Dus ja, we gaan het afwachten. Maar misschien is dat dan ook weer helemaal opgelost. Dus uh, Run DMC, ik weet niet of je ze kent, maar eh, ja, ze hebben helemaal goede muziek gemaakt. Moet je even googlen. Ga even naar YouTube bijvoorbeeld of Spotify. En toets dan in uh, Run DMC. En dan kan je een beetje horen wat Jam Master J allemaal maakte met zijn band Run DMC. Zie je, we hebben zoveel de de weer veel te Het is tijd voor muziek. Daar zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, de eerste zaterdag van de maand maart. Wat dacht je van Dr. Pepper? Met Ain't No Fool. Je hoort de Angelo Ferrari Extended Remix. the mix and a 411 on where the party's at.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 The music was powerful. Amazing. I couldn't believe what I heard. I couldn't even touch the piano. tight. The music was powerful, amazing. I couldn't believe what I heard. I couldn't even touch the piano. muziek van 68 eh, Deep. Noemen ze tegenwoordig garage muziek. En eh, je hoorde Hot Night. En daarvoor over Randy met Sexy Choice. Zijn laatst verschenen hit eh, wat betreft de nieuwe plaatjes. wat je hier zeker hoort op de zaterdagavond in de Nightwalk. Het is even tijd voor de party-update. Voor deze zaterdag 2 maart 2024. En zoals dat beginnen we eerst weer met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash begint om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Escape natuurlijk op het Rembrandtplein. En voor meer informatie check de website escape.nl. En vorige week was hij er niet. Volgens mij, uh, de kids hadden vakantie. Dus eh, waarschijnlijk eh, hè, had hij ook iets van... kan lekker met het gezin op vakantie een weekje. Maar vanavond is hij er weer hoor. Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Juventus en Jetro Galou. En de MC is Heights. Vanavond dus in de Escape. Het wekelijkse feestje Brainwash als we doorlopen, komen we bij Club Air. En daar ben je vanaf 11 uur welkom tot 5 uur in de ochtend met Throwback Presents KM. En voor meer informatie eh, check eventjes eh, de website, afgekort thrwbck.nl. En het is natuurlijk eh, hip-hop en RB, KM Live. En supported by Dames Zero Dish Chai Dian, Sam van der Keil en Show Bangers. En Area 2 is hosted bij Afro Vanavond dus in Club Air Throwback Presents KM. En nog een wekelijks feestje. Encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond uh, Encore, zonder extra thema. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk de home of hip-hop en RB. Voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En wie kan je verwachten? Lee Mills Prime, OTB Dels en MK. En dit is hosted bij Nana Vanavond dus eh, in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En vandaag een eh, groot feest in de, de Ziggo Dood Vanavond Daddy No. Amsterdam 2014. Begint op 10 uur en duurt tot 6 uur in de ochtend in de Ziggo En voor meer informatie dldk.com of gewoon even kijken op ziggodome.nl. Met onder andere Hardwell, Blaster Jacks, Dimitri Vangelis en Wyman. Lucas en Steve, Nicky Romero, Radical Redemption, Soundrush, Support, Toby Romero. Vanavond dus eh, in de Ziggo Dome Do La Darino 2024. De eerste grote in, uh, in de Ziggo voor dit jaar 2024. En tot zover ook de party-update. Ik loop in veel Het is tijd voor muziek. Want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd deze zaterdagavond 2 maart.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 En natuurlijk op de indoor festivals. Deze week op 10. Barai en Denim Audio met Make Me in de Frank Risotto Extended Remix. 9 Cassim met Love Desire. Op 8 Mozart met Jealous. Op 7 Fisher en Attic met Take It Off. Op 6 Sherman Alonso met You Got Me. Op 5 Frank Rizzardo en uh, Carrie Melin met Make My Body Move. Op 4 Fisco Deep en Tracy K met The Cure and The Cars. In de Idris Elba Extended Remix. Op 3 deze week Mark Knight, Katie Brown en James Hur en Woo met Turn Me Deeper. Deze week op 2 War met Low Rider in de Kyle Watson remix. Deze week nog steeds op één. Nick Morgan met Shook Part 3. Ik heb hele andere muziek voor je. Zie hem zelf voor The Nightwalk met Now Tap 1. En Van Aid met Real Love. Don't worry, be happy. Take my hand if you want real love. Put your body, hold my body. Now take my hand if you want real love. on the Nightwalk main stage. What do you think will come of that? I don't like the look of it. Ah, de techno-remix. eh, Oompa Loompa, Tonka in de bioscoop, een nieuwe versie. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Vorig jaar eh, draaide hij in de bioscoop. Voor mij draait hij ook nog. Nu dat je misschien nog mazzel hebt dat hij eh, in de bioscoop draait. En anders kan je natuurlijk gewoon kijken op uh, een van de streamingdiensten. En daarvoor horen we Tap One en Fun 8 met Real Love. En tot zover ook dit uur van de ook Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië, het DJ Kelly Nu nog even muziek. Wat dacht je van Pastel met Samba Daru? Ik zeg tot zometeen na de break.